uur. moet bij het NWS Journaal. Masten conducteurs van Arriva in Groningen staken vanmorgen. Tot 9 uur rijden er minder Arriva-treinen van en naar de stad. Vakbond VVMC ligt met het bedrijf overhoop... over zaken als loonsverhoging, gebroken diensten en reiskosten. Andere vakbonden hebben wel ingestemd met de nieuwe CAO. De VVMC slaat niet uit dat er na Groningen ook stakingen komen in andere regio's. Arriva heeft ook treinen rijden in Friesland, Overijssel, Drenthe en Zuid-Holland. Nog altijd relatief weinig werknemers worden bijgeschoold. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau kregen in 2014 vier op de tien werknemers een cursus of een andere vorm van bijscholing. Dat zijn er net zoveel als in 2004. De overheid probeert bijscholing te stimuleren met het idee dat werknemers dan beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en dus ook sneller een nieuwe baan vinden als ze worden ontslagen. Volgens het SCP doen vooral laagopgeleiden, ouderen en flexwerkers weinig aan bijscholing, terwijl dat voor hen juist heel belangrijk is. Bij een brand in een kwekerij in Nuden zijn drie Poolse seizoensarbeiders gewond geraakt. Ze zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. De drie lagen te slapen in een loods die rond middernacht door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer had moeite met blussen doordat de loods tussen twee andere gebouwen stond. Die gebouwen zijn gered, de loods is verloren gegaan. In Zwitserland is een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. Reddingsdiensten hebben het lichaam van de man van 64 gevonden. Hij beklom samen met vier andere klimmers de Castor bij de Italiaanse grens. De mannen zaten niet met een lijn aan elkaar vast.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 follow Mountain.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 yourself get out of control. Baby, I